uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zes kinderen hebben de afgelopen twee maanden alsnog een verblijfsvergunning gekregen... door de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Die speciale bevoegdheid gaat binnenkort in zijn huidige vorm verdwijnen. Dat is onderdeel van het akkoord over het kinderpardon... dat eind januari werd gesloten door de coalitie. Staatssecretaris Harbers wil zelf ook graag van die bevoegdheid af. Die zal in de toekomst bij de IND komen te liggen. Toch heeft hij dus nog een paar keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf te beslissen over schrijnende gevallen. Naast de zes kinderen hebben ook vijf volwassenen de afgelopen tijd een verblijfsvergunning gekregen. De nazorg voor ex-kankerpatiënten laat te wensen over, schrijft het AD. Bijna 800.000 mensen die als genezen worden beschouwd... hebben in het dagelijks leven nog veel last van de gevolgen. Blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland... en patiëntenorganisatie NFK. Zo kan bijna 4 op de 10 mensen die chemotherapie hebben gekregen... jaren later nog met tintelende of pijnlijke handen en voeten... en is 2 op de 10 nog steeds vermoeid. De Tweede Kamer wil dat de Europese Unie de visumplicht voor Albanië weer invoert. Het kabinet moet daar in Brussel voor gaan pleiten, vindt de Kamer... zodat criminele Albanese bendes kunnen worden bestreden. De visumplicht voor Albanese werd in 2010 afgeschaft... maar twee jaar geleden drongen justitie en politie aan op herinvoering. Ze signaleren dat Albanese steeds vaker een sleutelrol spelen... bij drugshandel en witwassen. Disney heeft zijn nieuwe streamingdienst gepresenteerd... die met Netflix moet gaan concurreren. Disney Plus, zoals de dienst heet, is vanaf 12 november... in de Verenigde Staten beschikbaar... en volgend jaar waarschijnlijk in de rest van de wereld. Het bedrijf heeft gezegd dat Disney Plus minder gaat kosten dan concurrenten. Kijkers krijgen naast Disney-films ook de hele Star Wars-reeks... en films van Pixar en Marvel.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 We begonnen deze ochtend met It Might As Well Be Spring... gespeeld door Lex Jasper. Lex Jasper, jarenlang uit de running geweest... vanwege een eh, zwaar autoongeluk, maar sinds kort weer helemaal actief. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben een van de nieuwe presentatoren van ZFM Jazz. Gelukkig vandaag ondersteund door Peter den Boer. Op deze mooie lentedag hebben we een aantal fraaie nummers voor u klaarstaan. Het is nog wat vroeg, dus we beginnen rustig. En we beginnen dan ook met het als tweede nummer Chad Baker, My Funny Valentine. luisterde naar Chad Baker, My Funny Valentine. Bezetting, Chad Baker natuurlijk op trompet... Jerry Mulligan op bariton... Carson Smith op bas... en Larry Bunker op drums. Een opname uit 1953. We vervolgen met een opname van Diana Kroll... van haar cd The Girl in the Other Room... Het nummer The Girl in the Other Room werd geschreven door Diana Kroll samen met Elvis Costello. Diana Kroll horen we op piano en natuurlijk als zangeres. Anthony Wilson op gitaar, John Clayton op bas, Jeff Hamilton op drums. Het is een opname uit 2004 op Verve. The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it threadbare. She sits on the floor, the glass pressed tight to the wall she hears murmurs low, the paper is peeling, her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there, or maybe it's nothing at all as she draws lipstick smears on the wall. The girl in the other room. tosses her tresses, her lover undresses, turning the last lamplight down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. just a trace of what used to be. The girl in the other room, she darkens her lash and blushes. She seems Kroll. We vervolgen de serie van vandaag met een van mijn favoriete pianisten, Gene Harris. Van de CD Like a Lover ga ik het nummer draaien. Oh, look at me now. In de bezetting Gene Harris piano, Ron Asheter op gitaar, Luther Hughes on, drum, on bass en Harold Jones on drums. Het is een opname uit 1994, opgenomen op 17 januari op het merk Concord. Gene Harris. Dan gaan we nu luisteren naar een wel heel bekende Amerikaanse zanger. Hij is denk ik het bekendste geworden door het nummer wat hij zelf gecomponeerd heeft. De Christmas Song. Ik heb het natuurlijk over Mel Tormé. Hier samen met George Shearing in een wat bijzondere bezetting. Namelijk Mel Tormé uiteraard zang, George Shearing piano... en uitsluitend nog begeleiding op bas van Don Thompson. Het is een nummer opgenomen in maart 83 van de CD Top Drawer draai ik Here's to My Lady. Although it lies outside of my dominion if you should ask me for my opinion when out with good companions and voices ring. There comes a time before the party's closing, perhaps the old ones have started dozing when one toast needs proposing. I raise my glass and sing. she always Duits te spreken. Deze zoetgevoelige klanken gaan we eens even naar heel wat anders luisteren. Eh, een andere pianist weer, John Lewis. John Lewis kenden we natuurlijk van de Modern Jazz Quartet. Maar naast dat Modern Jazz Quartet deed Lewis in de 50 jaren ook nog andere dingen. Eh, ik heb een cd van hem, die heet John Lewis European Windows... Eh, de eerste zes tracks op die cd zijn inderdaad in Europa opgenomen. Maar de laatste vijf tracks komen van een opname uit maart 1955. 14 maart 1955 in New York. Eh, deze samenstelling van muzici noemde John de Modern Jazz Society. We gaan luisteren naar het nummer Sundance met Stan Getz featuring op Sax En verder hoort u natuurlijk John Lewis op piano... J.J. Johnson op trombone... naast Stan Getz Lucky, Lucky Thompson, ook op Sax, Tony Scott op drums... Billy Bauer op gitaar... Percy Heath op bas. We gaan luisteren naar Sundance. dat was een andere John Lewis dat je gewend bent van Modern Jazz Quartet. Ik ga u nu meenemen naar, naar 2015, 26 maart, naar het Bimhuis. Daar vond de finale plaats van het International Jazz Award Festival. <clears throat> en op dat festival speelden een aantal zeer talentvolle eh, jonge jazzmuzici... die allen studeerden aan het Amsterdamse Conservatorium... Een van hen is Xavier Torres, geboren in Tarragona. Maar hier gestudeerd in Nederland en ook levend in eh, Amsterdam. Eh, eh, Xavier, Xavier heeft al een aantal prijzen gewonnen. Hier speelt hij op in het Bimhuis in de bezetting hemzelf aan de piano. een compositie van hemzelf met Vic Molliner op bas en Joan Terrell op drums. We gaan luisteren naar Tarragona Lime. En dat was Xavi Torres. Nou, na deze mooie klanken weer even wat rustiger. We gaan luisteren naar het Wim Overgouw trio. Met Wim Overgouw natuurlijk op gitaar. Victor Kaihatu op bas. En Evert Overweg op drums. Een opname uit 1978. Just a Sitting and Rocking van de LP Dedication. Thank you. Sitting and Rocking. De eerste big band van vanochtend. Het is een eh, opname op Capitol uit 1957. Ja, we gaan er eentje terug. En ik heb het over de big band van Billy May. Het is een nummer uit de LP. Billy May Plays for Fancy Dancing. En het nummer is genaamd The Song of the Wanderer. Thank you. Every love but true love, love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy. poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill Na naar Ella Fitzgerald... begeleid door de beroemde gitarist Joe Pass. Vanaf de cd Easy Living draaide ik het nummer Love for Sale. Een opname op Pablo uit 1986. Ik heb nu klaarstaan een nummer van, eh, gespeeld door eh, Jerry Mulligan. Eh, Jerry Mulligan wordt op dit nummer begeleid door Art Farmer op trompet... Bud Shank op altsax... Frank Rosalino op trombone... P. Jolly piano... Red Mitchell bas... Shelly Man drums. Het is een nummer uit de film I Want To Live... gespeeld door dit jazzcombo. De, de muziek en de arrangementen voor deze hele cd... kwamen van Johnny Mandel... en u gaat luisteren naar Nightwatch... Sammy, eh, Jerry Mulligan. We gaan naar Sammy Davis. Sammy Davis Jr., behalve groot tapdancer, ook een goede zanger. We gaan luisteren naar Teach Me Tonight van de cd Our Shining Hour.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 Sammy Davis. Tot aan het nieuws, luisteraars, ga ik voor u draaien een nummer van het Dave Brubeck Quartet. Opgenomen alweer een tijdje terug in 1954 live in Basin Street Night Club in New York. Het, is, het nummer komt van de LP Jazz Red Hot and Cool.